Ook heeft ze bankafschriften vervalst. Wat er met het geld is gebeurd is onduidelijk, het is nog steeds spoorloos. In verband met de zaak werd in september alle man uit Ede opgepakt. Ook hij wordt verdacht van verduistering. Meer dan een miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten zitten nog altijd zonder elektriciteit door de zware sneeuwval van afgelopen weekend. Veel Halloween-festiviteiten zijn afgelast, scholen blijven dicht en op veel plaatsen zijn er grote verkeersproblemen. In New York hebben demonstranten van de Occupy Wall Street de grootste moeite om warm te blijven. Het duurt mogelijk nog tot vrijdag voordat iedereen in het noordoosten van de VS weer stroom heeft. China heeft een onbemand ruimtevaartuig gelanceerd dat op weg gaat naar de ruimtemodule die in september werd gelanceerd. Het is de bedoeling om de twee over een paar dagen aan elkaar te koppelen. De lancering van het ruimtevaartuig is een volgende stap in het voornemen van China om een bemand permanent ruimtestation op te zetten, zoals het ISS. China wil het eerste bemande ruimtevaartuig in de loop van volgend jaar lanceren. Bonaire krijgt komend jaar anderhalf miljoen euro extra. Dat heeft minister Donner toegezegd aan het eilandbestuur. Het geld is in eerste instantie bedoeld voor het onderhoud van wegen en gebouwen. Donner, die met koningin Beatrix op Bonaire is, erkende dat de eilandbewoners sinds vorig jaar oktober lijden onder flinke prijsstijgingen. Bonaire werd toen een speciale gemeente van Nederland. Het weer, vannacht is het helder, het is een graad of 9.